uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft gratie verleend aan zijn zoon Hunter. Die werd in juni schuldig bevonden aan het overtreden van de wapenwet... en zou deze maand zijn straf te horen krijgen. Ook bekende hij schuld in een belastingzaak tegen hem. Eerder zei Biden nog dat hij geen gratie zou verlenen... maar nu zegt hij dat de zaken tegen zijn zoon politiek beïnvloed zijn. Hij spreekt van een gerechtelijke dwaling. Donald Trump en Bill Clinton verleenden in hun tijd als president ook al gratie aan familieleden. Het is internationale onderhandelaars niet gelukt om een wereldwijd verdrag te sluiten tegen plasticvervuiling. Vertegenwoordigers uit 170 landen kwamen voor de vijfde keer samen. Dit keer in Zuid-Korea, maar ze kwamen er niet uit. De meeste landen vinden dat er wettelijk bindende controles moeten komen... op giftige chemicaliën die gebruikt worden bij het maken van plastic. Maar landen die zelf veel plastic produceren zien dat niet zitten. De landen hebben afgesproken om volgend jaar verder te praten. Een van de grootste bazen in de auto-industrie heeft per direct ontslag genomen. Het gaat om Carlos Tavares, de topman van Stellantis. En daaronder vallen merken als Opel, Peugeot en Fiat. Het bedrijf verkocht dit jaar veel minder auto's en behaalt ook minder winst dan verwacht. Tavares lag daarom al een tijd onder vuur. In het Gelderse dorp Rijswijk heeft een grote brand gewoed in een schuur waar hooi ligt opgeslagen. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar stallen ernaast. De dieren, waarschijnlijk koeien, zijn door de eigenaar naar buiten gebracht. De omwonenden kregen vanwege de rook het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer denkt dat het nablussen nog wel even duurt. Het weer vannacht bewolkt en hier en daar ook een bui. Minima tussen de 7 en 10 graden.